Zo heeft de burgemeester van Mook gisteren de raadsvergadering afgelast... omdat er drie inwoners van de gemeente in het verongelukte toestel zaten. De drie gezinsleden waren lid van de plaatselijke voetbal- en korfbalvereniging Eendracht 30. De club heeft de uit- en thuiswedstrijden van alle teams voor de komende dagen afgelast. In het Gelderse Groesbeek houdt voetbalvereniging De Treffers een minuut stilte... omdat een clublid zijn vrouw en twee kinderen heeft verloren. De burgemeester van Geldrop heeft laten weten dat haar oudste zoon met zijn vriendin is omgekomen bij de vliegramp. De dansschool Misalsa in Vlissingen heeft vanwege de dood van een lid alle lessen voorlopig uitgesteld. Het Nederlandse jongetje dat als enige de vliegramp in Libië heeft overleefd... is de negenjarige Ruben uit Tilburg. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat vanochtend bekendgemaakt. Hij zat met zijn ouders en zijn broer van elf in het vliegtuig dat gisteren neerstortte. De jongen maakt het naar omstandigheden redelijk. Zodra zijn gezondheid het toelaat, komt hij terug naar Nederland. Een oom en een tante van Ruben zijn met het regeringsvliegtuig naar Tripoli gebracht... en hebben hun neefje inmiddels gesproken. In de Portugese bedevaartplaats Fatima zijn honderdduizenden mensen ingekomen voor de hemelvaartmis van paus Benedictus. Vandaag is het 93 jaar geleden dat drie herderskinderen in Fatima visioenen kregen van de heilige maagd Maria. Ook is het vandaag 29 jaar geleden dat paus Johannes Paulus II werd neergeschoten in Rome. Zijn overleven zei hij te danken te hebben aan de maagd van Fatima. De bijna fatale kogel stuurde hij naar de Portugese bedevaartplaats waar hij nu onderdeel is van de kroon van de Heilige Maagd. Het weer bewolkt het hier en daar wat motregen.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 des aliments.